10 uur. Katrien Straatman met het NOS-journaal. De Amerikaanse justitie gaat onderzoeken hoe het mogelijk was... dat miljardair Jeffrey Epstein in zijn cel zelfmoord kon plegen. De 66-jarige Epstein, die vastzat op verdenking van seksueel misbruik van tienermeisjes... werd gisterochtend doodgevonden in zijn cel in New York. Justitieminister Barr zou woest zijn dat dit kon gebeuren... met zo'n prominente gevangene. Hij wil weten waarom geen zogeheten suicide watch meer was voor Epstein... die vorige maand al een zelfmoordpoging had gedaan. De dag voordat Epstein een maakte aan zijn leven... waren processtukken openbaar gemaakt... waarin mensen uit zijn omgeving ervan worden beschuldigd... zijn misdaden te hebben gefaciliteerd. In Beringen in Belgisch Limburg zijn twee brandweermannen omgekomen... en vier gewond geraakt bij een grote brand in een leegstaand pand. Volgens de burgemeester leek de brand, die rond twee uur vannacht uitbrak... eerst vrij onschuldig, maar wakkerde die toch weer opnieuw aan. Door de hitte en de drukgolf die ontstond stortte een deel van het pand in. Volgens de VRT was er in november ook al brand in het pand in Beringen. Toen had een kraker een matras aangestoken. Daarop was het pand verzegeld en dichtgetimmerd. De spoedeisende hulp van het OVG-ziekenhuis in Amsterdam-Oost... is vanochtend vroeg een paar uur ontruimd geweest. Naast het pand was een ambulance in brand gevlogen waarin gasflessen lagen. Even na zeven uur was de brand geblust en het gevaar geweken. In de Roemeense hoofdstad Boekarest is gisteravond opnieuw op grote schaal gedemonstreerd tegen de regering. Het was deels om stil te staan bij het feit dat de oproerpolitie precies een jaar geleden hardhandig ingreep tegen betogers. Ook was het protest opnieuw gericht tegen de sociaal-democratische regeringspartij, de PSD, die volgens veel Roemenen corrupt is en incapabel. Het weer, de zon schijnt geregeld en het blijft op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noorden kan wel een buitje vallen.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 Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Alco B. Eh, wat mag je verwachten? Nou, het eerste uur onder andere Charlie Haddon, Roy Hargraves, Johnny Hartman, eh, Peter Bates, Jamie Cullum, eh, Matt Dusk, Tina eh, Brooks. Nou, eigenlijk werd het te veel om op te noemen. Eh, ja, een zondagochtend na een winderige zaterdag. Eh, ja, het waait nog wel, maar het schijnt toch wat aardig weer te worden. En nog steeds best wel een redelijke temperatuur. Dus we gaan ervan genieten. Ik heb er zin in. Ik hoop dat jullie er ook zin in hebben. En ook een beetje genieten. En we begonnen natuurlijk met een mooi stukje muziek. Iedereen herkende meteen de, de, ja, de zwoele stem, zou ik bijna zeggen, van net King Cole... Let There Be Love. Maar er werd ook aandacht op de piano geharkt. En dat was George... Eh, eh, George Shearing, een Britse jazzpianist. Ik weet niet hoeveel cd's die gemaakt heeft. En dit komt van een hele grappige LP, cd. Net eh, King Cole en George Shearing. Uh, Ned Sings en George Plays. Een, een, LP uit 1961. Maar deze hele LP ja, is erg, eigenlijk heel erg mooi kortom, een mooi muziekje om mee te beginnen. Dit nummer is ook vaak in films gebruikt, kan ik me herinneren. Dus een leuk nummer, eh, geeft meteen een bepaalde sfeer. En die sfeer proberen we vol te houden natuurlijk. En dan gooi je meteen iets achteraan van eh, Charlie Hedden. Eens even kijken, A Sophisticated Lady. grappige cd van eh, Charlie. Eh, eh, en, en is een, cd die heet Sophisticated Lady. En op de, ja, Charlie hadden natuurlijk op de double bass. En Ernie Watts tenorsaxofoon. Alan Broadband op piano. En Roddy Green drums. En op deze cd heeft hij ook allerlei mensen uitgenodigd. De cd is trouwens uit 2010. Eh, ik noem een paar. Het zijn hele bekende zangeressen. Melody Cardo, Nora Jones, Cassandra Wilson, uh, René Fleming. Nou, een, een scala aan ladies. Vandaar de titel Sophisticated Lady. En omdat het echt zo... Nou, ik vind het zelf een hele mooie cd geworden is. Nog een nummertje. En een nummertje met... Eh, even kijken wie dat zingt. Melody Cardo. jij kent natuurlijk direct de stem van Melody Cardell. Een beetje omvloerste stem. Eh, dat was Charlie Haddon Quartet West van de CD Sophisticated Ladies. Zeer, zeer, zeer de moeite waard. Maar dat geldt ook voor het volgende, dit nummer. Ja, een mooie ballad van eh, Roy Hargrove. Eh, Speak Low van een cd Eervloed. En ja, je hoorde hier verder op meespelen. Dus even kijken wie daar... Op, Roy natuurlijk op trompet. Eh, Justin Robinson uh, altsax. En Gerald Clayton piano. Denton Boller bas. En Montes Coleman op de drums. Ja, die Roy Hargrove die, die, die vond het eigenlijk geen punt om jazz te spelen... die heel veel mensen mooi vinden. Hij kon ook hele andere dingen spelen. Maar dit is wel een zo'n melodietje... waarbij de volgende toon eigenlijk vanzelf voelt aankomen. En ja, volgens muziekkenners vinden mensen dat vaak heel fijn. In jazz is vaak tegenovergestelde. Dan is de volgende toon juist weer een verrassing. Kortom, ja, mooie muziek van Roy Hargroves. Tijd voor iets vocaal. En dan kom ik toch bij een van mijn eh, eh, favoriete zangers. En ik heb er een paar op de rol staan vandaag. Maar vandaag is het ook Johnny Hartman. and the glow of your being outshines every star you feel part of. Every mountain, sea, and shore you can hear from far and near. and evermore. You can see forever and ever, mm, and evermore. You can see forever and ever. Johnny Hartman. Ja, geweldige stem. Eigenlijk, eh, ja, heeft natuurlijk één cd gemaakt met eh, John Coleman. Dat is natuurlijk wel de meest bekende. Maar het is een ja, prachtige eh, zanger. En op de zondagochtend hebben we toch zangers nodig. De echte crooners, zal ik maar zeggen. Uh, eens even kijken wat we achter gaan zetten. Oh, natuurlijk, Stan Getz. Daar is ooit een box van uitgekomen. Ik, ik weet niet met hoeveel cd's daarin zaten... maar van zijn hele oeuvre. De, de Complete Roast Recordings, New York City. En ja, daar zitten fantastische eh, nummers tussen. En ik heb gekozen deze keer voor... eens even kijken of ik hem zo gauw kan vinden. Stan Getz... Hershey Bar. <laughs> die, Stan Getz natuurlijk, iedereen kent dat Desfinado en dat soort werk. Maar eh, ja, hij heeft toch ook eh, in, in het begin hele mooie dingen gemaakt hoor. Zeer de moeite waard deze cd of eh, cd-box van Stan Getz. The Complete Roast Recordings. ja, dan moeten we natuurlijk... Dit, ik heb nu weer wat uit de oude doos gedraaid. Dus laten we maar eens doorschakelen naar het Dave O'Higgins Trio. En dat is een cd uit ja, 2018. Een nieuwere eh, stijl. En eh, eens even kijken wie daar meest... Nou, laat ik eerst maar wat eh, draaien van uh, Dave O'Higgins Trio. Eens even kijken wat daar een mooi nummertje is. Your Nicked. Featuring Max Ionata. Dat is een bekende Italiaanse saxofonist, volgens mij. Dave O'Higgins eh, tenorsax, Max Ionata tenorsax, Ross Stanley hoorde op de Hammond-orgel en eh, Luca Santiago op de drums. Ook Italiaan natuurlijk. Het bijzondere van, van deze cd is dat hij opgenomen werd op 14 mei 2018 eh, helemaal live gespeeld. En alle muzikanten in dezelfde ruimte. En geen koptelefoons op. Dus dat is eigenlijk wel bijzonder tegenwoordig. ja, de leider van de band, Dave O'Higgins. Zeer de moeite waard. Iets nieuws. En over iets nieuws gesproken, dan kunnen we ook zeggen van een, een jongeman die inmiddels wat ouder geworden is. Jamie McCullum heeft een nieuwe plaat uitgebracht. Die kennen we natuurlijk allemaal van allerlei mooie jazz Days. En dit is van zijn laatste. You Can't Hide Away From Love. Van de cd uh, eh, Taller uit 2019. Ik moet zeggen, hij gaat wel meer de popkant op. Jamie Cullum. I'm telling you, you can't hide away from love. Even though you may feel you've had enough. It'll give you two black eyes and discolor all your skies. I'm telling you, you can't telling you now don't mess around with love I'm telling you you won't last around with love It'll have you on your back It'll break into your flat I'm telling you, you can't Like a man off the wagon Who's found the minibar key When your ex-raver stumbles Into your warehouse party So reel me in Until I'm gasping for air there's no love without despair It'll shake you to the core And leave you crying on the floor I'm telling you, you can't natuurlijk muziek uit die bij de zondagochtend past. En dat kan je wel zeggen van dit nummer van Jamie Cullum van de cd Taller. Eh, tijd voor iets Nederlands. En dan kies ik voor Peter Page Trio. They say it's wonderful. klanken van eh, het Peter Beets trio. Peter Beets piano. Martijn van Itterson op de gitaar. En uh, Ruud Jacobs speelde op de bas. Ruud Jacobs onlangs overleden natuurlijk. Eh, mooie muziek. Hele mooie muziek. En dan hoorde ook weer die gitaar van Martijn van Ittersen. Dat doet mij denken aan de, een andere gitaarmuziekje wat ik erg mooi vind. En dat is van Sergio Mendes van een cd'tje Brasiliero uit 1992. Dus het volgende nummer trouwens, die Sergio Mendes was tandarts. Hè? Die heeft een hele tijd gewoon als tandarts gewerkt. Voordat hij van de muziek kon leven. Spaans gitaar. Sergio Mendes. En eh, die kennen we natuurlijk allemaal van de Mascanada. Maar dat nummer Mascanada heeft hij nog een keer uitgebracht. Maar toen samen met de Black Eyed Peas. Maskenada. In, ik, volgens mij was het ergens eh, eind negentiger jaren. Toen heeft veel meer eh, eh, met andere muzikanten gewerkt. De Black Eyed Peas is natuurlijk een hip-hop En jazz en hip-hop komen steeds dichter bij elkaar. Als je kijkt naar wat op Noordse Jazz Festival staat. Toch een klein stukje ook van deze track van Sergio Mendes en de Black Eyed Peas.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 Dus ik weet dat veel mensen dit niet zo kunnen waarderen. Maar aan de andere kant is het ook wel leuk om te horen dat die lijnen toch allemaal weer terugkomen. Eh, dan schakelen we weer door naar de, ja, wat we maar noemen, de echte, nou ja, echte jazz muziek En een bekende crooner uit eh, Canada, die kent iedereen natuurlijk... maar deze kent bijna toch ook veel mensen, met Dusk. Heel wat cd's al uitgebracht. Uh, ik draai één nummertje van zijn voorlaatste... en misschien ook nog wel eentje van zijn allerlaatste cd. Ik ga hem even opzoeken. Dit doet hij samen met een eh, zangeres, Florence Kay... en dan kies ik voor een cd Quiet Nights uit 2016. Hier een nummertje van. your hat, the way you sip your tea, the memory of all that. No, no, they can't take that away from me. The way you smile just beams, the way you sing off key, the way you haunt my dreams.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 We may never never meet again on that bumpy road to love. Still, not always Matt Dusk en eh, Florence Kay. Eh, you Can't Take That Away From Me. Van de cd, eh, van de CD Quiet Nights. Misschien de tweede uur nog een nummertje van zijn allernieuwste. je hebt geluisterd het eerste uur van CFM Jazz... samenstelling en presentatie Akko B. We hebben namelijk mainstream jazz gedraaid. Tweede uur gaan we rustig door met het draaien van jazz. Iets meer, ja, iets meer afwijkend, maar toch zeer de moeite waard.